Willem-Alexander en Maxima brengen ook een bezoek aan president Hollande in het Élysée-paleis en daarna gaan ze naar het Louvre. Daar mogen ze als eerste de huwelijksportretten van Maarten Solmans en Opium Coppit bezichtigen. De schilderijen van Rembrandt zijn vorig jaar door Nederland en Frankrijk samen aangekocht. Het kort geding tegen de vier banken van de failliete bedrijven Perisport en Actiesport is van de baan. Tussenkomst van de rechter is niet meer nodig, omdat de partijen het samen eens zijn geworden, zegt de curator. Vorige week meldde curator Tony van Hees dat hij een kort geding aanspant tegen de vier banken. Die claimen recht te hebben op de volledige omzet van de spullen die de failliete winkels nog verkopen. De partijen hebben nu afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengsten uit het faillissement. De beroemde Australische rotsformatie de Twelve Apostles telt zeker vijf rotsen meer dan bekend was. De formatie, die jaarlijks zo'n 2 miljoen toeristen trekt, ligt vlak voor de Australische zuidkust en is vernoemd naar de twaalf volgelingen van Jezus. Een student ontdekte op een nieuwe onderwaterkaart dat zo'n 6 kilometer uit de kust op ongeveer 60 meter diepte vijf vergelijkbare rotsen op de zeebodem staan. De Efteling heeft vorig jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen bijna 4,7 miljoen bezoekers naar het Brabantse attractiepark. Dat zijn er zo'n 300.000 meer dan in 2014. De stijging is volgens de Efteling te danken aan de opening van een nieuwe achtbaan, Baron 1898, en de uitbreiding van het vakantiepark Efteling Bosrijk. Het weer vandaag zonnig en droog. We trekken wel sluierwolken over. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de ochtend. Blijft wel droog en ook in het weekend droog, zonnig. En dan wordt het 9 tot 12 graden.